Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Gerson is gisteren een vooraanstaande dirigent doodgeschoten door Russische militairen. Dat meldt het Oekraïnse ministerie van Cultuur. Het zou gaan om Yuri Kerpatenko, die onder meer chefdirigent was bij het muziek- en dramatheater van Gerson. Of het bericht klopt, valt niet onafhankelijk te bevestigen. Volgens het ministerie weigerde Kerpatenko mee te werken met de Russische bezetters in Gerson en werd hij daarom in zijn woning doodgeschoten. In het noorden van Noorwegen is gisteren een Rus gearresteerd... die met een drone foto's had gemaakt van een vliegveld. Op zijn geheugenkaarten bleken ook foto's te staan van een Noorse legerhelikopter. Het is voor Russen in Noorwegen verboden om luchtvaartuigen zoals drones te besturen. De Rus zei dat hij donderdag vanuit Rusland de Noorse grens was overgekomen... om door te reizen naar Spitsbergen. Dinsdag werd in Noorwegen al een Russisch-Israëlische man aangehouden... die twee drones bij zich had. Er wordt nog onderzocht wat voor opnames hij heeft gemaakt. De oliepijpleiding van Polen naar Duitsland, waarin dinsdag een lek werd ontdekt, is weer volledig in gebruik. Er gaat Russische olie door de leiding, die de naam Drušba heeft, het Russische woord voor vriendschap. Het lek was op Pools grondgebied. Het bedrijf dat de leiding onderhoudt doet nog onderzoek naar de oorzaak, maar zegt geen aanwijzingen te hebben voor sabotage. De toename van de armoede in Nederland is goed te zien bij een stichting die verjaardagspakketten verstuurt naar gezinnen die geen geld hebben om de verjaardag van een kind goed te vieren. De afgelopen jaren vierden elk jaar ruim 80.000 kinderen hun verjaardag met een pakket van de stichting Jarige Job. Maar dat aantal loopt snel op. In de zomer ging het om 7.000 pakketten per maand. Inmiddels is dat gestegen naar 10.000. Het weer. Later vanavond en vannacht kunnen er weer enkele buien vallen. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen is het overwegend droog met af en toe zon en een graad of 17.